if you do this work a while, it these questions wake up inside of you because they're natural. Als je dit werk een tijdje doet, dan worden deze vragen wakker in je, omdat het een natuurlijk iets is. And there's no place that you cannot go into that is not safe to travel. En er is geen plek binnenin je waar je niet in kan gaan die niet veilig is. It doesn't matter what nightmare you have experienced. En het maakt niet uit wat voor nachtmerrie je hebt doorgemaakt. There is no place that this work will not be there for you. Er is geen enkele plek waar dit werk er niet voor je kan zijn. It's not a possibility. Dat is onmogelijk. It's a way of taking your purest self with you as you travel. Het is gewoon een manier om het zuiverste in jezelf met je mee te nemen terwijl je die reis maakt. It's the end of fear to go into the fear. Het is het einde van angst om de angst in te gaan. So be gentle for a while and go where you go. Dus doe het zachtjes aan en doe gewoon wat je doet. And if you need a friend, get one of those little cards with the questions on it and put it in your pocket. En als je een vriend nodig hebt, dan neem je een van die kaartjes waar de vragen op staan en dat doe je in je zak. And if you're ever confused or frightened, en als je ooit in de war bent of bang, take it out of your pocket and hand it to a perfect stranger. Dan neem je het uit je zak en je geeft het aan een vreemdeling. And say whatever Whatever I say, just keep asking me these questions, please. En dan zeg je tegen hem, wat ik ook zeg, blijf me alsjeblieft deze vragen stellen. I'm confused. Ik ben in de war. Okay, sweetheart, let's take a look. okay, lieverd, laten we kijken. Mm. I've written in Dutch, so I shall say it in Dutch. Um, That's how it appeared. Yeah. Zo, May kwam well. het tevoorschijn. Mm. Natural. Mm-hmm. Natuurlijk. Um, ik vind um, degenen die mij pesten zijn niet aardig. Of eh, ik ben, of eh, ik vind de pesters niet aardig, ik ben boos, ik ben verwacht en ik ben verdrietig. En, Those who used to tease me are unkind. I'm angry with them and I'm sad about them. And the next. And um, um, they yell at me, they kick me, they hit me. Ze schreeuwen naar me, ze schoppen me, ze slaan me. People should not hit and tease children. Is mensen, it true? mensen moeten kinderen niet pesten of slaan. Is dat waar? Children should be kind. Kinderen moeten vriendelijk zijn. Is that true? Is dat waar? That ceiling should be the floor. Is it true? Dat plafond zou de grond moeten zijn. Is dat waar? A dog should say meow. Is it true? Een hond moet miauwen. Is dat waar? No. How does it feel when you argue with what is? Hoe voelt het wanneer je ingaat tegen dat wat is? When you tell such mythology Wanneer je zo'n mythologie verkondigt. Children should be kind to children. Kinderen moeten aardig tegen kinderen zijn. Countries should stop doing war with countries. Landen moeten geen oorlog voeren met andere landen. How does it feel when you to that fairy tale? Hoe voelt het wanneer je je hecht aan dat sprookje? Then it feels like that I'm a prisoner. Dan voelt het alsof ik een, een gevangene ben. Um, I going into the reality and um, it feels awful. Het voelt afschuwelijk. What feels worse? Wat is erger? What you have just described or when they hit you? wat je net hebt verteld of wanneer, wanneer ze je slaan? First one. De eerste. The physical or the emotional? Het lichamelijke of het emotionele? Emotional. Het emotionele. Yes, children were never as unkind to you as you have been. Ja, kinderen waren nooit zo onaardig tegen jou als je zelf bent. They hit you, it's over. Ze slaan je en het is voorbij. If they hit you for 10 hours, it's over. Zelfs als ze je 10 uur slaan, dan is het voorbij. How many years or hours have you been hitting you with this lie? Hoeveel uren of jaren heb jij jezelf geslagen met deze leugen? Two years. Two years. Hoeveel? Two. Twee jaar. Ja. They do it. It's over. You do it. It runs two years. Zij doen het en dan is het klaar. Jij doet het en dan gaat het twee jaar door. And what did they say to you that was so painful? En wat zeiden ze tegen je wat zo pijnlijk was? most painful thing that they said. Het pijnlijkste wat ze ooit hebben gezegd. The dagger in the heart thing. Gewoon dat, dat mes in je hart gedoe. I het see it right now. Kan ik nu niet zien. I don't want to be with you. Ik wil niet, ik wil niet bij je zijn. Or go away. Of ga weg. Can you locate some type of symbol? Does it appear? Kan je een uh, voorbeeld bedenken? Mm. go back to the time it was at worst. And Als ik terugga naar de tijd dat het het ergste was. I don't really know it. I saw them were um, pushing against my table and. Ik zag dat ze tegen mijn tafel duwde. So, what was the thought when they're pushing against your table? Dus wat dacht je toen ze tegen je tafel duwden? They have to stop. En dan moet je mee stoppen. They have to stop. Is it true, little boy? Dan moeten ze mee stoppen. Is dat waar, klein jongetje? I want to ask that little boy at the table. Ik wil met dat, aan dat kleine jongetje vragen aan die tafel. They have to stop. Is it true? Ze moeten stoppen. Is dat waar? Nee. And if they don't stop, what is the worst thing that can happen? En als ze er niet mee stoppen, wat is dan het ergste wat er kan gebeuren? I fell on the ground with my head. So you fall and hit your head. Dan val yeah. ik op de grond en ik stoot mijn hoofd. So you fall and hit your head. Dus je valt en je stoot je hoofd. So did that happen? Is dat gebeurd? No. Okay? So you fall and hit your head. Dus dan val je en dan stoot je je hoofd. Now, what is the worst that can happen? En wat is nu het ergste wat er kan gebeuren? Is it okay if you fall and hit your head? Is het goed als je valt en je hoofd stoot? The truth? De waarheid? yeah, we fall and hit our head all the time. Ja, want we, we vallen wel vaker en we stoten ons hoofd. So that's okay. Dus dat, dus dat maakt niet uit. Now, what is the worst that can happen? You're on the crown, you hit your head. En wat is nu het ergste wat kan gebeuren? Je ligt op de grond, je hebt je hoofd gestoten. What is the worst thing that can happen Wat is het ergste wat er nu kan gebeuren? Something is telling me you are gonna die, but I'm not afraid of death. Iemand iets zegt me je gaat dood, maar ik ben niet bang voor de dood. So the worst thing that can happen is nothing if they keep pushing the table. Dus het ergste wat er kan gebeuren is niets als ze tegen die tafel blijven duwen. Uh, eh, oh, I'm very pain at the moment. And each time? when I am uh, lying, when I'm lying with my head on the ground and they're just pushing and then I have I had very much pain, I think. Als ik op de grond lig met mijn hoofd en ze duwen me, dan denk ik dat ik veel pijn heb. Go to the place of your most your most physical pain in your life. Ga naar de plek waar je het allermeeste lichamelijke pijn had in je hele leven. Go to yours, don't wait for his. En wacht niet op hem, doe het bij jezelf. Ja. Yeah. Where is the most physical pain? Where are you? Waar heb je de meeste lichamelijke pijn? Waar ben je? I'm at home and I my mm, ik heb een oorontsteking. I have, ik ben thuis and I have an infection in my ear. And I want that they take a knife and hold my head out so that my ear, ear um, was gone. And en ik wil dat ze een mes nemen en mijn oren afsnijden. So how long did that pain last? Dus hoe lang duurde die pijn? The truth. How long did it last? De like waarheid. that. Hoe lang duurde die pijn toen het zo erg was? With that much pain. Toen het zo erg was. One evening. Eén avond. How many hours? Hoeveel uur? Maybe four, maybe six. Misschien vier of zes uur. Let's say six. Dus laten we zeggen zes uur. Oké. Close your eyes. Doe je ogen dicht. Go back to that position where you were for six hours. Ga terug naar de houding waar je toen voor zes uur lag. What are your thoughts? En wat denk je? I wanted to stop. Ik wil dat het stopt. So the pain should stop, little boy. Can you really know that that's in your best interest in the long run? Dus klein jongetje, de pijn, de pijn moet ophouden. Kun je weten dat dat op de lange duur in jouw hoogste belang is? Nee. No. The pain should stop. Can you really know that that's true? De pijn moet stoppen. Kun je weten dat dat waar is? No, I don't really know it. Nee, dat weet ik niet echt. So how does it feel, little boy, when you attach to this story the pain should stop and it doesn't? Dus hoe voelt het, klein jongetje, wanneer je hecht aan het verhaal dat de pijn moet stoppen en hij stopt niet? I've got double pain. Dan heb ik dubbele pijn. So can you see a reason to drop the story? I want the pain to stop. Kun je een reden bedenken om het verhaal te laten vallen? Ik wil dat de pijn stopt. And I'm not asking you to drop that story. This is your religion. En ik vraag niet of je dat verhaal wil laten vallen. Dit is je godsdienst. I don't mess with people's religion. Want ik rotzooi niet met mensen hun godsdienst. I want my pain to stop. Ik wil dat mijn pijn stopt. The pain should stop. That's our religion. De pijn moet stoppen. Dat is onze godsdienst. And it just keeps on hurting. En het mhm. blijft gewoon pijn doen. Reality. Realiteit. Can you see a reason to drop the story? And I'm not asking you to drop it. Kun je een reden bedenken om het verhaal los te laten? En ik vraag niet of je het los I want the pain to stop. Ik wil dat de pijn stopt. Mm Can you see little boy one reason that is not painful to keep that story. Klein jongetje, kun je één reden bedenken die geen pijn oplevert om dat verhaal vast te houden? The pain should stop. De nou. pijn moet ophouden. Little boy, who would you be without the story? The pain should stop. I want the pain to stop. Kleine jongen, wie zou je zijn zonder het verhaal? De pijn moet ophouden. Ik wil dat de pijn ophoudt. I would be in reality. Dan zou ik in de realiteit zijn. And just face the pain. En gewoon die pijn aanvaarden. And let it be. En het er gewoon laten zijn. And that's what you did. En dat is wat je ook deed. You think you have a decision. Je denkt dat je hier iets kunt be besluiten. And you didn't. It stopped when it stopped, not one second sooner. En dat deed je niet. Het stopte gewoon wanneer het stopte, niet één seconde eerder. I want the pain to stop. That's a plan. And if you want fear on purpose, get a plan. Ik wil dat de pijn stopt. Dat heet een plan. En als je expres angst wil voelen, maak dan een plan. You can get all the plans you want. Just be aware that it is what it is. Je kan alle plannen maken die je wil. Wees je alleen bewust dat het is zoals het is. And have a wonderful time. En, en geniet dan van alles. When you're in pain, in physical pain, don't give me the work, give me morphine. Als je pijn hebt, echte lichamelijke pijn, geef me dan niet het werk, geef me morfine. Not crazy. Ik ben niet gek. But while I'm not in pain, I can do this work. Maar als ik geen pijn heb, dan kan ik dit werk doen. And when my ears hurt or I'm on the ground and I hit my head. Of wanneer mijn oren pijn doen of ik lig op de grond en ik heb mijn hoofd gestoten. I may not experience pain. Misschien voel ik dan wel geen pijn. Wie zouden we zijn zonder het verhaal? De pijn moet stoppen. The pain should stop. Turn it around. De pijn moet stoppen. Draai het om. Pain should keep going on. De pijn kan gewoon doorgaan. Welcome to reality. Welkom bij de realiteit. There's pain. Er is pain, Or there's pain on pain. Of er is pijn op pijn. You move through that six hours in a torture chamber. Je kan die zes uur doormaken in een martelkamer. And you could have just moved through it in pain. En je kon ze ook gewoon doormaken in pijn. I'm willing to experience pain. Yeah, ik ben bereid om weer pijn te ervaren. I look forward to it. Ik kijk er naar uit. Welcome to life. Welkom bij het leven. What a very nice place to be. Wat een heerlijke plek om te zijn. So could you do life? <laughs> like we can't? This work is much fun. Dit werk is echt heel leuk. I'm willing that someone knocks me to the floor. Ik, ik, ik ben er, ertoe bereid dat iemand me op de grond gooit. Can you say that? Kun je dat zeggen? Yeah. I look forward. Is it pretty? Ik kijk ernaar uit. I look forward to it. Very excited. We naar uit. Heel spannend. Very, very excited. Heel spannend. It's like knock me to the floor. What's left? Gooi me op de grond en wat is er dan nog over? Show me what's left. Laat me zien wat er nog over is we We hoeven er niet over voor te bidden. Het leven geeft het ons perfect. Exactly when we need it, not one breath sooner. Precies wanneer we het nodig hebben, niet één ademhaling eerder. Everything happens in perfect chemistry. Alles gebeurt gewoon in de, op de perfecte manier. It's a pretty great place to be if you don't mind mystery. If you can keep an open mind and dance when the coals are burning hot and forget them when they're not and just move with the energy and revel in the sunshine when it's on your sweetheart. Number two, turn it around. Dus lieverd nummer twee en draai het om. Um, shall I read it just how it's wrote and then turn it around? Zal ik het eerst even lezen hoe het er staat en het dan omdraaien? Mm. I want them to to stop with shouting at me. Ik wil dat ze ophouden met schreeuwen naar me. I want them to stop kicking and hitting me. Ik wil dat ze ophouden om mij te schoppen en te slaan. I want them that they stop. Oh no, I've got that twice. Well, that's what happens. Yeah. Here it comes. The Hatha And and I want them to stop to make me small. En ik wil dat ze ophouden mij klein te maken. Turn it around. Draai het om. I want them to shout at me. Ik wil dat ze tegen me schreeuwen. They should shout at me. Ze zouden wel tegen me moeten schreeuwen. My thinking is shouting at me. Mijn denken schreeuwt tegen me. Let's do another turnaround. En doe nog eentje. Hmm. I want me to stop shouting at them. Ik wil dat ik ophoud om tegen hun te schreeuwen. For two years in my head. Twee jaar lang in mijn hoofd. Yeah. When we hold that story, we don't even make new friends. Wanneer we dat verhaal vasthouden, maken we niet eens nieuwe vrienden. We start standing all alone, so it doesn't happen. Dan staan we helemaal alleen, zodat het niet gebeurt. We, start, we stop trusting. En dan houden we op met vertrouwen. Isolation, depression, confusion. Isolatie, depressie, verwarring. No life. Geen leven. So I want Dus ik wil... I want them to shout at me. I want me to stop shouting at them. Ik wil dat ik ophoud tegen hun te schreeuwen. I want me to stop shouting at them. Ik wil dat ik ophoud om tegen hun te schreeuwen. Two years. Al twee jaar lang. We've been doing that for decades, some of us. Wij doen, sommigen van ons doen dat al tientallen jaren. It's amazing we're still breathing. Het is verbazingwekkend dat we nog ademhalen. That's fortunate we're not doing it. We wouldn't be able to. And I didn't get it. In the next sentence. Um, I want him to stop kicking and hitting, hitting me. I wil me. dat ze ophouden mm. met schoppen en slaan. I want me to stop kicking and hitting me, yeah. Ik wil dat ik ophoud om mij te schoppen en te slaan. I want me to stop kicking and hitting them. Ik wil dat ik ophoud om hun te schoppen en te slaan. Hmm. Yeah, some of us you're kicking before you even met us. Ja, sommigen schop je al voordat je ze kende. Okay, sweetie, let's look at three. Wat is nummer drie, lieverd? Um, what happened if they kicked you and hit you and they broke your leg and it could never be fixed. Wat zou er gebeuren als ze je schoppen en slaan en ze zouden je been breken en het, ze zouden het nooit meer kunnen rechtzetten? What's the worst that could happen? Wat is dan het ergste wat er kan gebeuren? The pain would come and go. De pijn die komt en die gaat weer weg. And then what's the worst that could happen in your life? Wat is dan het ergste wat er kan gebeuren in jouw leven? I go crazy. Dan word ik gek. You go crazy. Jij wordt gek. Can you really know that that's true? En kun je echt weten dat dat waar is? Nou. And how does it feel to attach to that belief? En hoe voelt het wanneer je hecht aan die overtuiging? If something happened to my physical body, I would go crazy. Als er iets gebeurt met mijn lichaam, dan zou ik gek worden. It feels like I'm going <laughs> crazy. Yes. Het voelt alsof ik dan gek ben. Your worst nightmare you're already living. Ja, je ergste nachtmerrie eh, leef je nu al. And look how you live life very carefully. En kijk hoe je dan leeft heel voorzichtig. I like to tell my children, don't be careful, you could hurt yourself. Ik zeg altijd tegen mijn kinderen, pas niet op, want je kan jezelf pijn doen. So who, who would you be without this story? I would go crazy if I lost a part of my body. Dus wie zou je zijn zonder dit verhaal? Ik zou gek worden als ik een, gedeelte, een deel van mijn lichaam verlies. Who would I be without it? Wie ik zonder dat zou zijn? Mm. I would be me. Dan zou ik mezelf zijn. With a broken leg. Met een gebroken been. What never can be fixed, but that's the thing. Wat niet gemaakt kan worden, maar daar gaat het om. I don't really care about that. Dat kan me eigenlijk niet schelen. It is is. Het is gewoon wat het is. Ja. Just being a, guy looking for um, another way to maneuver. Gewoon een jongetje wat leert om zich op een andere manier voor te bewegen. And I'm going to tell you a secret. En ik zal je een geheim vertellen. People on this planet are supposed to have four legs. Mensen op deze planeet behoren vier benen te hebben. And you were born without the other two and you haven't even noticed. En jij bent geboren met maar twee en het was je niet eens opgevallen. And I can walk. <laughs> With one leg I can walk. Yes. With one leg you could walk easily. Ja, zelfs met één been zou je kunnen lopen. You would find a way, just like you found on these just two. Dan zou je een manier bedenken, net zoals je hebt gedaan met maar deze twee. Okay, sweetheart, let's look at the next. Wat is je volgende, lieverd? Number three. they mean of they shouldn't <sighs> they should see me as a normal person, as a normal human being. Ze moeten mij als een normaal persoon zien, als een normaal mens. They Is that true? Is dat waar? We should look at you and say, well, he's normal. Wij moeten oh. We should see you as um, someone we would really want to be with. Wij moeten jou zien als iemand bij wie we echt samen willen zijn. Sounds like a dictator. Klinkt als een dictator. You see me as this. Jij moet mij zo zien. No, I don't care what you think. Stop it. You see me as this. Kan me niet schelen wat je denkt. Hou ermee op. Jij ziet mij zo. I think I'll spend my life with that purpose. Ik denk dat ik mijn hele leven met dat doel ga leven. Hopeless. Hopeless. Hopeloos. Yeah. How does it feel when you attach to this thought? Hoe voelt het wanneer je hecht aan deze gedachte? I make myself small. Dan maak ik mezelf klein. And us is an enemy. En ons een vijand. And mm. the next. En de volgende. Mm, they should respect me. Ze oh. moeten me respecteren. It's beginning to sound a bit arrogant. Begint het een beetje arrogant te klinken? Yeah. <laughs> you see me as normal. Jij moet mij als normaal zien. And what was the other one? En wat was het andere? Respect. Ja, yeah, respect me. okay, and you over here, respect me. <laughs> en jij, je moet me ook respecteren. No, I don't really care about your life. Ik kan me niet schelen hoe jouw leven verder gaat. get into some respect over here and you over here. Je moet me nu gaan respecteren en jij ook. Hopeless, huh? Hopeloos, hè? We're playing these illusions here. We spelen hier in deze illusie. Confusion is nothing more than a thought appearing that has not been met with investigation. Verwarring is niets anders dan een gedachte die naar boven komt die niet is onderzocht. So let's turn it around. I um, should see them as. Dus laten we het omdraaien. Ik moet hun zien als. I address it to them. Think, think of those little boys or mm. those children. Denk aan die jongetjes of oh, aan die kinderen. Two years ago. Twee jaar geleden. And now. And, and now, good. Give you all you can handle, honey. You do it well. Geef jezelf alles wat je aan kan, schat. Je doet het goed. Mm. I should see them as a normal human being, yeah. Ik moet hun als normale mensen zien. I saw them as monsters. Ik zag ze altijd als monsters. Yes, honey. But they were me. Maar ze waren mijzelf. Ja. Yeah. Keep reading en blijf lezen. I. I should see me as a normal human being. I should see them. I should see them. Yeah. Ik moet hun als normale mensen zien. So say it that way. Dus zeg het op die manier. I should see them as normal young beings. Ik moet hun als normale mensen zien. Yeah, we knock tables, we knock you down, we don't want to play with you, we do want to play with you, we don't knock your table down. We duwen tegen tafels, we, we gooien je op de grond, we willen wel met je spelen, we willen niet met je spelen. We're the wind and we blow where it will do you the most good. We zijn de wind en we waaien waar het voor jou het allerbeste zal zijn. Right on time. Precies op de, de juiste tijd. And if you don't understand that, Good work. welcome to the work. En als jij dat niet begrijpt, dan ben je welkom bij het werk. Yeah. Good. Let's look at the next one. Wat is je volgende? We may as well, thought appears. We kunnen het net zo goed wel doen, de gedachte verschijnt. I need them to say what they feel and leave me alone. Ik heb nodig dat ze zeggen wat ze bedoelen en mij met rust laten. You need them to say what they feel, is that true? Je hebt nodig dat ze zeggen wat ze voelen, is dat waar? No. No. We do tell you what we feel. En we zeggen wel wat we voelen. We say something, we knock your table, that's how we feel. Want dan, dan zeggen we iets, we duwen je tafel weg. Zo, zo voelen we ons. We say, I don't like you, I don't want to be with you. We zeggen, ik, ik heb een, een hekel aan je, ik, ik wil niet bij jou zijn. We're telling you how we feel. We vertellen je hoe we ons voelen. Then someone else comes in and says, I like you, I want to be with you. En dan komt er iemand anders en die zegt, ik vind je wel leuk, ik wil graag bij je zijn. We're telling you How we feel. We vertellen je hoe we ons voelen. How does it feel inside of you when you attach to this story? Hoe voelt het binnen in jou wanneer je hecht aan dit verhaal? That we should tell you how we feel and we don't. Dat we jou moeten vertellen hoe we ons voelen terwijl we het niet doen. Hopeless. Hopeloos. And how do you treat them when you attach to this thought? They should tell me how they feel. En hoe behandel je ze wanneer je je hecht aan die gedachten? Zij moeten mij vertellen hoe zij zich voelen. Not how I want them to be. Not honest to them. Dan ben ik niet eerlijk tegen hun. Yeah. Who would you be without the story? Wie zou je zijn zonder dit verhaal? Hmm. Ja. maybe Wie? Een friend? Of iemand die een vriend mm. is? Open to everyone. Die open staat voor iedereen. With no conditions. Zonder voorwaarden. Just unconditional friend. Gewoon een onvoorwaardelijke vriend. Let's turn it around. Laten we dit omdraaien. Um, I should say to them how I feel. Ik moet tegen hun zeggen hoe ik me voel. Turn it around again. I should tell me. Draai yeah, nog eens. I should tell me how I feel. Ik moet mezelf vertellen hoe ik me voel. Mm. And realize it for yourself. Yeah. En realiseer je voor jezelf. It's not their job to realize how you feel. It's your job to self-realize. Het is niet hun taak om, te, om zich te realiseren hoe jij je voelt. Dat is jouw taak. I have so much fun falling down. Ik vind het zo heerlijk als ik val. Sometimes this body will be it could appear very very tired. Soms dan is dit lichaam Um, maar het blijkt heel erg mooi. But inside it's radiant. Maar binnenin straalt het. And it'll be walking maybe in a public place and just fall. En dan loopt het misschien ergens in een openbare plek en dan valt het gewoon. And without a story I get to enjoy the trip down to the ground. En zonder verhaal dan geniet ik van die val naar de grond toe. And There's dus the pavement. En dan zie ik de stoep. Just in case I didn't notice from up here, there's the pavement. Voor het geval ik het vanaf hier niet zag, daar is de stoep. So fine. Zo mooi. And the skin and then There's blood coming from it. En de huid en dan gewoon bloed wat eruit komt. The appearance of what is is a beautiful show. Dat wat is, is gewoon een hele mooie voorstelling. Without a story, beauty. Zonder verhaal, schoonheid. Mm -hmm. And then people put their arms around you, they pick you up, they come with band-aids. En mensen, ze doen hun armen om je heen, ze tillen je op, ze komen met pleisters. The trip down is heaven and the trip up is heaven. Die val naar beneden is de hemel en het terugkomen is ook weer de hemel. And you don't have to stop to rest. En je hoeft niet te stoppen om te rusten. People will take you to a hospital and put you in bed and feed you. Mensen nemen je gewoon mee naar een ziekenhuis en ze stoppen je in een bed, ze geven je te eten. Everything unfolds that you need perfectly. You don't have to do anything. Alles manifesteert zich wat jij nodig hebt. Perfect. Je hoeft er niets voor te doen. And without a story, it's always been supplied for you. En zonder verhaal wordt het je altijd aangereikt. So we come to see that a story is, when it's understood, is this one more precious gift, like the pavement. Dus dan zien we een verhaal, wanneer het begrepen is, mm. gewoon weer één, één grote gave is, net als de stoep. So who would you be without the story of those children lying on the floor with your head? Dus Wie zou je zijn zonder het verhaal van die kinderen... terwijl je op de grond ligt met je hoofd? Hurting. Wat pijn doet. Hmm. Hmm. What fun. I, I would be me. Dan zou ik mezelf zijn, gewoon mezelf. Exactly where you belong, on the ground. gewoon waar je thuis hoort, op de grond. In the perfect condition. In the perfecte staat. To realize. Om dat te realiseren. Show you what's left, honey. Om je te laten zien wat er nog over is, lieverd. Let's look at the next. Wat is je volgende? Hmm. Hmm. I need them to let me alone. To let me? Alone. Ik heb nodig dat, dat ze mij met rust laten. Is that true? Is dat waar? Is that what you need? Is dat wat je nodig hebt? They don't do it there, so nee, want ze doen het niet. I need it. <laughs> I love you Notice that. Wat heerlijk dat het jou was opgevallen. Thank you, sweetie. How does it feel when you attach to the story, I want them to leave me alone? Hoe voelt het wanneer je hecht aan het verhaal, ik wil dat ze mij met, met rust laten? And they don't terwijl ze het niet doen. Mm. I leave myself alone. Dan laat ik mezelf met rust. Mm. Very awful and voelt slecht. Very hopeless. Dus. En hopeloos. So turn it around. Dus draai het om. I should leave them alone. Ik moet hun met rust laten. Ja, yeah, leave them alone. Here. Ja, laat ze hier met rust. Investigate. Onderzoek het. So, is there anything left here with charge for you? Dus is hier nog iets op het papier waar een emotionele or that you have, lading op zit? Or that you have some attachment left to? Of waar je je nog aan gehecht voelt? Let's look at number five. Laten we even naar nummer 5 kijken. They are uh, egotistical. Ze zijn egoïstisch. They don't feel with me. Ze voelen niet voor mij. I oh, feel with me. Me Ze, ze leven niet met me mee. And they are aggressive. En ze zijn agressief. Turn it around. Draai het om. Mm. I'm egotistical. Ik ben egoïstisch. I can see that one. You can't? I can't. Die kan ik niet zien. We love pushing your table. We're having a wonderful time. Wij vinden het heerlijk om tegen jouw tafel te duwen. We hebben echt lol. We genieten ervan. want us to stop. En je wil dat we ermee moeten ophouden. It's one of our favorite things. Het is wat we het liefste doen. Yeah. i make egotistical. And you want us to respect you? That's a bit egotistical. Jij wil dat we jou respecteren, dat is egoïstisch. And then you want us to share our feelings with you. And en, you don't even notice when we do. En dan wil je ook nog dat we tegen je zeggen wat we voelen. Het valt je niet eens op wanneer we dat doen. A, just a bit egotistical, a little self-centered there. Gewoon een beetje zelfzuchtig en, en egoïstisch. Does the sun need your permission to shine? Heeft de zon jouw toestemming nodig om te schijnen? Mm. You don't argue with it though. Maar daar ga je niet tegenin. Want je weet dat je dat verliest. Yeah. So you attach the, your, your fantasies onto something as sure as the sun and pretend that it's not. Dus dan hecht je je fantasie aan iets wat zo zeker is als de zon en je doet net alsof het niet zo is. Children tease children. Kinderen plagen kinderen. And they knock them to the ground. En ze gooien ze op de grond perfectly on time. Perfect op de juiste tijd. This is school. Dit is een school. So continue. En ga door. To turn those around. Om ze om te draaien. I don't, I don't feel anything for them. Or I cannot imagine their feelings. I don't see them. <laughs> they, are, they are pushing me to the ground and still I don't see them. Ik, ze gooien me op de grond yes. en ik zie ze nog steeds niet. Very good. Very good. Mm. Yeah, you're so worried about you that you're not seeing them. Ja, je maakt je zo'n zorgen om jezelf dat je hun niet ziet staan. And mm, I'm aggressive. Ik ben agressief. Hmm. How does it feel inside of you when you think they should not push you? Hoe voelt het binnenin je wanneer je denkt dat ze je niet op de grond mogen gooien? A bit aggressive. Voelt dat agressief? Mm Fear is rage turned inward. Angst is woede die naar binnen toe gekeerd is. And fear is nothing more than confusion. En angst is niets anders dan verwarring. And confusion is wanting two things at once. En verwarring is wanneer je twee dingen tegelijkertijd wil. I'm a lover of what is. Ik ben iemand die houdt van dat wat is. You push me to the ground, that's what I want. Als je mij op de grond gooit, dan is dat wat ik wil. If I think I want you not to do it, I'm confused. En als ik denk dat jij dat niet zou moeten doen, dan ben ik in de war. This is about understanding. Dit gaat over begrip. This is about the end of war. Dit gaat over het einde van een oorlog. Inside of you. Binnen in jou. And if I think they should express their feelings, I may want to turn around and express my feelings. En als ik denk dat ze hun, hun ge gevoelens moeten uiten, dan zou ik het om kunnen draaien en mijn gevoelens uiten. So that I can hear it, because they're not listening. Zodat ik het kan horen, want zij luisteren niet. This is all about you, honey. Dit gaat alleen maar over jou, lieverd from the apparent beginning, middle to the apparent end. Van het ogenschijnlijke be, be, be, begin, het midden naar het ogenschijnlijke einde. Of this wonderful journey back to yourself. Van deze fantastische reis mm -hmm. terug naar jezelf. These thoughts would lead us out deze gedachten brengen ons naar buiten. the illusion of an out. Naar de illusie van iets wat, dat buiten heet. inquiry is the breath back in. En het onderzoek is de adem terug naar binnen. It's coming back now. Het is een terugkomen nu. It's the end of the world as we knew it. Het is het einde van de wereld zoals wij hem kenden. Not the end of the earth, the way people tell. Niet het einde van de aarde, zoals mensen dat vertellen. Simply the end of the world as we understood it. Maar gewoon het einde van de wereld zoals wij het begrepen hebben. This is the 180 degree shift on its axis. Dit is die 180 graden um, schuiving van de as. And you are all of life. En jij bent het hele leven. You turned out to be the world. Het bleek dat jij de wereld was. There is no other. Er is geen andere. So feedback for this young man. Dus feedback voor deze jonge man hier. A quick announcement. Um, my name is Thomas and I'm your fashion advisor today. Ik um, ben Thomas en ik geef jullie even wat aanwijzingen. And also your sound man. Ik, ben, ik doe ook het geluid. And if you would like to make a comment or have a question, it's best to raise your hand and a microphone will be uh, gotten to you. Als je uh, commentaar wil geven of een vraag wil stellen, steek je hand op en dan komt er een microfoon naar je toe. And uh, once you have it, please stand up, because that way I know that you want to speak. Because we switch them off at the mixing board. En als je hem hebt, ga dan even staan, want dan weet ik dat, jij, dat ik jouw microfoon aan moet zetten. And hold it in this position close to your mouth, because that's the way they work the best. En hou hem in deze positie, dicht bij je mond, want dat is de manier waarop het geluid het beste doorkomt. Uh, everything that uh, we are doing today is taped, And the tapes can already be bought in the back during the break. En alles wat we vandaag hier doen wordt opgenomen en de bandjes kunnen al gekocht worden tijdens de pauze achter in de zaal. Unfortunately, they don't have the usual quality, but you will hear what Katie is saying and what everybody is saying. Ze hebben niet de gewone kwaliteit, maar je kunt wel goed horen wat Katie en de anderen zeggen. Thank you. Thomas, is it true? I heard this morning they're only taped on one side. Uh, is dat waar? Ik, hoor van, ik hoorde vanochtend dat ze maar aan één kant opgenomen zijn. No, what is true is that um, the tapes are as long as the pieces. So if the piece is 40 minutes, the tape is 40 minutes. Nee, de bandjes duren net zo lang als het hele stuk. Dus als het werkstuk 40 minuten is, dan is het bandje dat ook. So if it's less than half an hour, we try to put two pieces on one tape. En als het minder dan een half uur is, dan proberen we twee stukken op één bandje te zetten. Okay, so we'll do it two for one today. Dus dan doen we er twee voor de prijs van één vandaag. Yeah, buy one, get another one. Dus koop er één en dan krijg je een tweede. Yeah. Oh yes, and uh, if you want to know which tape it is, I have the numbers here, and there's also a list with you know, what, what was talked about in the piece, so you can recognize what it is. En als je wil weten welk uh, bandje het is, er hangt daar een nummer en achter ligt ook een lijst en daarop kan je dat zien. We like having just your piece there and it's easy for us to discern it and you don't get a full tape. Dus we vinden het prettig als jouw hele stuk erop staat. Het is makkelijk voor ons om dat te onderscheiden, maar je krijgt niet een heel vol bandje until we get it ironed out, two for one sale. Dus totdat dat helemaal op rolletjes gaat, krijg je er twee voor de prijs van één. okay, feedback for this young man. okay, feedback. Thank you, Thomas. Yeah, to wave on at the board. This is not a feedback, but just a statement. Uh, since I heard from yesterday somebody who said. Dit is geen feedback, maar gewoon even een uitspraak die ik gisteren ook hoorde van iemand. Um, that somebody found uh, a lot of things very intimate, and if people feel like they want to do their thing and not have a tape, that they let this know to Thomas. Sommige dingen zijn heel intiem, dus als je niet wil dat het wordt opgenomen, zeg dat dan tegen Thomas. Ja, these tapes go all over the world. If you don't want to be taped, just let us know. Ja, deze bandjes gaan over de hele wereld. Als je dat niet wil, laat ons dat weten. And thank you for that. En daar dank ik je voor. Thank you for that. Eh, het geval 2 heeft mij zeer ontroerd. Maar ik vraag me af of kinderen rijp genoeg zijn om, om de wijsheid te hebben om zo tot zichzelf te keren. Ik dacht dat kinderen daar nog niet aan toe waren. I was very touched by this um, little boy here. I'm just wondering if children are mature enough to have the wisdom to really go inside and do all this. So ask him. Dus vraag het hem. In my experience, There are no children. In mijn, mijn ervaring bestaan er geen kinderen. In the way that not in the body way. Niet op de manier van het lichaam. But by the child, by the time a child, when they begin to speak, they're This young man has every concept you have. Maar deze jongen hier heeft elk idee wat jij ook hebt. He's not old or young. He is attached to every concept that you have. Hij is niet oud of jong. Hij hecht zich aan elk idee wat jij ook hebt. Is there one concept here that you have not experienced? Was er eentje hier die jij zelf niet ook hebt meegemaakt? So where is the child? Dus waar is het kind? if anyone can discern is it true or not. Als wie dan ook kan dit, dat kan onderscheiden, is het waar of niet. They can get the answer to the first two questions. Dan kunnen ze het antwoord geven op de eerste twee vragen. I work with three and four year olds. Ik werk met kinderen van twee en drie jaar oud. They go to it just as quickly as you or this young man. En zij doen dat net zo snel als jij of deze jonge man hier. And if anyone has ever experienced the difference between pain and no pain. En als iemand ooit het, het verschil heeft meegemaakt tussen pijn en geen pijn. They can answer the second two questions. Dan kunnen ze ook die andere twee vragen beantwoorden. And the turnaround is nothing more than a kiss. En de omkering is dan niets meer dan een kus. It's like putting the seal on what you've already discovered in the inquiry. Dan, dan, dan ver, ver, verzegel je dat wat je hebt, al hebt ontdekt met het onderzoek. In this there is no one older or younger than another. Want hierin is niemand ouder of jonger dan een ander. All thoughts are recycled. Alle gedachten zijn recycled. Thank you. There's nothing new. Er is niets wat nieuw is. Thank you. I like to tell the story of, of You know, in the beginning, what was the first word? Ik vertel graag het verhaal van wat was in het begin het eerste woord? What was the first word? Wat was het eerste woord? I. Ik. What was it? What was it? Again? So what was it when you woke up this morning? Dus wat was het toen je vanochtend wakker werd? What is it now? En wat is het nu? Did you do it on purpose? Deed je het expres? Or did it just appear? Of kwam het gewoon naar boven? Do you wake up and, and think, I think, I'll think now? Word je wakker en denk je dan, ik denk dat ik nu maar ga denken? It's not personal. Het is niet persoonlijk. It's like air. Het is net als de lucht. Like the clouds in the sky, they come to pass, not to stay. Net als de wolken in de lucht, ze komen om weer weg te gaan, niet om te blijven. It's just that I didn't I am love and I did not want to miss one appearance. Maar ik ben liefde en ik wilde niet één vorm missen. The appearance is a thought now. En de vorm, wat er, wat er naar boven komt, is een, een gedachte nu. So I met it with understanding. Dus ik trad hem met begrip tegemoet. I met it with inquiry. En ik trad hem met het onderzoek tegemoet. And like children who are fully understood and nourished. En net als kinderen die volledig worden be, be, begrepen en gekoesterd. They just all settled in as a happy family. Is het helemaal ingezetteld als een, als een gelukkig gezin? There are no complaints in here anymore. Dan zijn er hier geen klachten meer. It's as though the family is in unison. Het is alsof de familie in eenheid is.